Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De zorg voor jongeren met zware psychiatrische problemen schiet tekort, dat zegt de inspectie. Die jongeren worden opgenomen op afdelingen waar ze veel worden opgesloten. Dat maakt er ook Femke mee, zegt ze tegen Nieuwsuur. Je bent alleen, je zit in een kamer, vier muren, er zit een camera in je kamerstandaard. Ehm, niks van je eigen spullen, je moest alles verdienen, kreeg je het horen. Een gordijnen, een stoel... Ehm, er waren jongeren die hun moesten verdienen. Ja, dat is gewoon heel eenzaam. Heel verstikkend. Jongeren zeggen dat ze vaak meer dan 20 uur per dag worden afgezonderd... en dat de begeleiders ze hardhandig in bedwang houden. Ook zeggen ze dat er niet gewerkt wordt aan de trauma's die ze hebben opgelopen. Het kabinet gaat tegen de Europese Natuurherstelwet stemmen. Die wet werd vorige maand al aangenomen... maar veel landen vinden dat die moet worden aangepast... na de boerenprotesten van de afgelopen tijd. Demissionair minister Van der Wal zegt dat ze de wet liever had gesteund... maar een grote meerderheid van de Kamer wil dat niet. een grote Tesla-fabriek in Duitsland is weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Vorige week stichtte een linksextremistische groep brand in een elektriciteitsmast... waardoor de fabriek stil kwam te liggen. Het is onduidelijk wanneer de eerste Tesla's weer van de band rollen. En Guido uit Reuzel in Brabant heeft geen lekker weekend achter de rug. Toen hij in zijn auto wilde stappen zag hij dat er allemaal onderdelen waren gejat... Navigatie, airco, stuurkolom, complete stuur is weg. Eh, het lijkt wel dat we met een heftruck in zijn gereden. En, en waarom heb ik dat niet gehoord? ik slaap hierboven. <laughs> ik, ik schrok ontzettend. En het feit dat eh, men dit doet op jouw inrit, op deze manier, dat vind ik echt eh, grof. Het is op meer plekken in Nederland gebeurd, vooral bij BMW's. De politie denkt dat er rondreizende criminelen achter zitten... die precies weten waar ze moeten zijn en onderdelen op bestelling jatten. Het weer nog, veel wolken en vanochtend af en toe regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden zijn er af en toe opklaringen met wat zon.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 willen dat er een interimregering komt. Vorig jaar was ruim een kwart van alle verdachten van een misdrijf jonger dan 23. In totaal werden er ongeveer 150.000 verdachten opgepakt, meldt het CBS. Zijn er iets minder dan in 2022. Vier Nederlandse leveranciers van zogeheten fatbikes presenteren vandaag een plan om overlast in het verkeer door de elektrische fietsen tegen te gaan.